Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na uren overleg heeft het kabinet gisteravond geen deal gesloten over nieuwe asielmaatregelen. Daarom wordt vandaag verder gepraat. Het is de bedoeling dat er snel een plan komt om de asielinstroom in te perken. Maar de VVD en CDA willen een hardere aanpak dan D66 en de ChristenUnie. De druk wordt flink opgevoerd, vooral door de VVD... Premier Rutte wil dat er uiterlijk morgen afspraken worden gemaakt... en dreigt anders het kabinet ten val te brengen. Treinreizigers moeten ook vandaag nog rekening houden met beperkingen op het spoor. Vooral in het noorden van het land. Na storm Poli van gisteren is er op het spoor de hele nacht doorgewerkt... om treinen weer volgens de dienstregeling te laten rijden. Maar ook vanochtend is er nog overlast voor reizigers. Treinen zijn korter dan gebruikelijk of vallen uit... Dat komt doordat sommige treinen op een ander station staan dan gepland. Reizigers die tijdens de storm zijn gestrand... kunnen de extra gemaakte kosten declareren. In de West-Oekraïnse stad Lviv is een appartementencomplex getroffen door een Russische raket, zeggen lokale autoriteiten. Het is niet duidelijk of het om een doelgerichte aanval gaat. Volgens de burgemeester van Lviv zijn vier mensen omgekomen. Ook zou de vitale infrastructuur van de stad beschadigd zijn geraakt. Uit verschillende delen van Oekraïne komen ook meldingen dat het luchtalarm afgaat. In Zuid-Afrika zijn 16 mensen om het leven gekomen door een gaslek. Ook zijn er enkele gewonden. De lekkende gasfles stond in een schuurtje vlakbij de stad Boksburg. In huizen in de buurt zijn mensen in hun slaap gestikt. Ook drie kinderen kwamen om. Waarschijnlijk werd het gas gebruikt bij het zoeken naar goud door illegale mijnwerkers. Het weer, de dag begint zonnig. Later verschijnen geleidelijk meer stapelwolken.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 Go feel the vibration. that takes me away. Me people stand up to fight desperation as we're raising, raising until the break of day. I will lift you up, we can tear it up, feel the love around when comes down. falling. Me love light keep shining all of the way. Hey. Me people get up to join this foundation as we're raising, raising until the break of day. Five. find you will see we can hold on, hold on. The road is clear, so gather all your friends around and take them one by one by the hand to a peaceful, loving place.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 Al maanden onderhandelen de regeringspartijen daarover. Gisteravond ook in een crisisachtige sfeer, maar ze kwamen er niet uit. Vandaag wordt verder gepraat. President Zelensky had eerder willen beginnen met het Oekraïnse tegenoffensief, zegt hij tegen CNN... Volgens hem kon dat niet omdat Oekraïne de benodigde wapensteun nog niet had. Daardoor heeft Rusland zich beter kunnen voorbereiden, zegt Zelensky. Na storm Poli van gisteren is op het spoor de hele nacht gewerkt... om de treinen weer volgens de dienstregeling te laten rijden. Toch moeten treinreizigers ook vandaag nog rekening houden met vertragingen of treinen die uitvallen.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba taitana que yo siempre cantaré. siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se la su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero sento sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare.